Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft de accreditatie van de Iraanse ambassadeur ingetrokken... omdat Iran gevechtsdrones zou hebben geleverd aan Rusland. Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat het leger... zes Iraanse drones uit de lucht heeft geschoten. En ook zou door een Russische aanval met een Iraanse drone... een burger zijn omgekomen. Oekraïne en de VS zeggen al langer dat Iran drones levert aan Rusland. De regering in Teheran spreekt dat tegen en zegt dat het land neutraal is in de oorlog. De Belgische kernreactor Doel 3 is definitief stilgelegd. Gisteravond werd de reactor bij Antwerpen van het elektriciteitsnet gehaald. Doel 3 was in gebruik sinds 1982. Het duurt nog jaren voordat het gebouw kan worden gesloopt. Eerst moeten de splijtstofstaven vijf jaar lang onder water afkoelen. België wilde alle zeven kernreactoren in het land uiterlijk 2025 sluiten. Maar afgelopen maart werd besloten dat vanwege de energiecrisis... twee reactoren tien jaar langer mogen open blijven. Tientallen reizigers zijn vannacht gestrand op station Amersfoort Centraal. Dat kwam volgens de NS door een systeemstoring. Daardoor was er van en naar Amersfoort geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers konden op een gegeven moment op Amersfoort instappen in een trein... maar die bleef uren stilstaan. Rond kwart over zes vanochtend vertrok de trein alsnog. Tennisser Roger Federer heeft de laatste wedstrijd van zijn carrière gespeeld. Hij kwam in actie in het dubbelspel bij de Lever Cup in Londen samen met Rafael Nadal. Ze verloren de wedstrijd in drie sets. Federer kreeg staande ovaties van het publiek en was na afloop emotioneel. De 41-jarige Zwitser stopt vanwege langdurig blessureleed. Het weer bewolkt en periode met regen bij hooguit 16 graden vandaag. Aan het einde van de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Morgen is het droog en zijn er perioden met zon en opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In regio Noord-Holland staan files op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Knoop Holendrecht en Amstelveen is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Don't have to tell you I love your precious heart. suppose of song. Natacha. Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi, Et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus. just kept je kunt horen. Fatback, The Girl Is Mine hierbij. ZFM. when everybody go right. I wanna be free and do whatever I like. Yeah, nobody knows what tomorrow holds, so let's live now. Let's live now. I'm like we disappear En nu gaat het gebeuren.